De Maastrichtse hoogleraar Dronkers heeft cijfers van het ministerie van Onderwijs geanalyseerd. Van alle kinderen die naar het voortgezet onderwijs gingen, kwam ruim 37 op HAVO of VWO terecht. En dat is anderhalf procent meer dan het jaar ervoor. In de jaren daarvoor was er nooit zo'n sterke stijging. De Volkskrant noemt de cijfers pikant, omdat staatssecretaris Dekker in december meldde dat de hoogte van de schooladviezen ongeveer gelijk was gebleven. Minister van de Steur mag van de Tweede Kamer aanblijven. Een motie van wantrouwen van de SP kreeg geen meerderheid. Een aantal oppositiepartijen wil wel dat de minister een plan opstelt over hoe de Kamer in de toekomst beter kan worden geïnformeerd. Van der Steur heeft al laten weten dat hij dat niet gaat doen. Zo'n plan wordt gezien als het onder toezicht stellen van de minister. De Kamer vindt dat Van der Steur niet goed heeft gehandeld in de kwestie maat. De minister heeft de forensisch expert pas laat excuses aangeboden nadat hij hem onterecht had beschuldigd. Op Ameland zijn dinsdag twee gestreepte dolfijnen aangespoeld. De dieren, die al dood waren, werden gevonden door wandelaars. Gestreepte dolfijnen worden in de Noordzee maar heel af en toe gezien. Meestal blijven ze in warmere wateren. De dolfijnen zijn naar de Universiteit Utrecht gegaan en daar wordt onderzocht waardoor ze zijn doodgegaan. Het weer, lokaal kan het glad zijn door aanvriezende mist.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 Girl, you got to be right. Killing in your Levi's. High on your love has got me buzzing like the clock to 22. Baby, I know what you're wishing for. I'm wishing for two. Now all the lights are flashing gold.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 High on your lovin' got me buzzing like a street light. It's still early out in Cali, baby, don't you wanna rally? We'll find a road with no name, lay back in the slow lane. The sky's dropping Jupiter all around us like some old train.